Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De bewoner van het bekend als overlastgever. Zijn buren hadden over hem geklaagd bij de woningcorporatie. Die was naar eigen zeggen al op zoek naar een ander huis voor de man. Volgens de buren had hij psychische problemen. Bij de explosie viel één dode. Italië heeft Turkije opgeroepen een Italiaanse journalist vrij te laten... die sinds tien dagen vastzit. Gabriele Del Grande werd bij de grens met Syrië opgepakt. Hij was daar om onderzoek te doen voor een boek... De reden voor zijn arrestatie is niet duidelijk, maar volgens Del Grande heeft het te maken met zijn werk. Collega's van hem lieten via Facebook weten dat Del Grande uit protest in hongerstaking gaat. In Turkije zijn de afgelopen jaren tientallen buitenlandse journalisten zonder aanklacht vastgezet. Oostenrijk wil dat na de Balkanroute ook de vluchtelingenroute via Italië wordt afgesloten. De Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken vindt dat er strenger moet worden gecontroleerd op de Middellandse Zee. Mensen die uit het water worden gered komen volgens hem nu te makkelijk alsnog Europa binnen. Bij de formatiebesprekingen over een nieuw kabinet gaat het er soms hard aan toe. Dat zei VVD-onderhandelaar Rutte vanochtend... voordat hij weer aanschoof bij de leiders van het CDA, D66 en GroenLinks. Veel mensen gaan ervan uit dat deze week in de formatieonderhandelingen cruciaal is... omdat de onderhandelaars volgende week een week vrij hebben. Rabobank wil zeven pinautomaten in Gelderland weghalen of verplaatsen vanwege het gevaar van plofkraken. De geldautomaten staan op een plek waar omwonenden gevaar lopen als de automaat wordt opgeblazen. Ze wonen erboven of ernaast. Vroeger werd bij plofkraken meestal gas gebruikt, maar de laatste tijd worden ze steeds vaker gepleegd met explosieven en is er veel meer schade. Het weer dan nog, het is met een graad of 9 wat fris, wel geregeld zon en het blijft vrijwel overal droog.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 Ik neem je mee eh eh hey, hey, Ik neem je mee eh hey, hey, Ik neem je mee eh hey, hey, hey, Ze denkt dat ik niet bezig ben Denk dat ik geen gevoelens heb Terwijl ik nu alleen maar denk aan ah, zij is heel mijn wereld, zeg maar wat je moet. Stael voor je stil. stil van ons, zeg maar wat je dan. Sta op je stil. Ik neem je mee, neem je mee op reis, neem je mee. Ik lijk misschien wel cool doordat je weet wat ik nu voel.